Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse trucker die wordt verdacht van de dood van een demonstrant... in een geel hesje is gearresteerd. Dat melden het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. Het gaat om een man van 56. Vrijdagavond reed de vrachtwagenchauffeur door... bij een blokkade van gele hesjes bij Vizé, net over de grens in België. Een 50-jarige demonstrant kwam daarbij om het leven. In Guatemala hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen de uitzetting van een VN-commissie die onderzoek doet naar corruptie. President Morales wil de commissieleden het land uit hebben... nu hij zelf onderwerp is in het corruptieonderzoek. Volgens de demonstranten bewijst dit besluit van de president... dat de regering corrupt is. De Duitse politie heeft een grote actie gehouden in het Roergebied. De actie richtte zich op criminele families die zich bezighouden met witwassen, belastingontduiking en zwart werk. Tot diep in de nacht zijn er in verschillende plaatsen invallen gedaan... bij onder meer cafés, gokkantoren en theehuizen. In totaal deden zo'n 1300 agenten mee met de acties. De Congolese oppositieleider Martin Fayulu eist dat alle stemmen van de presidentsverkiezingen opnieuw worden geteld. Hij is ervan overtuigd dat er is gefraudeerd met de uitslag en is daarom naar het constitutionele hof gestapt. De verkiezingen in Congo werden op 30 december onverwacht gewonnen door Felix Tshisekedi. Maar Fayoulou stond in alle peilingen aan kop. Het WK Volleybal voor Vrouwen wordt in 2022 in Nederland gehouden. Het is de eerste keer dat Nederland de organisatie van een wereldkampioenschap volleybal toegewezen krijgt. Behalve in Nederland worden er ook wedstrijden voor dat WK gespeeld in Polen. Het WK Volleybal voor Mannen in 2022 werd eerder al toegewezen aan Rusland. Het weer, het wordt een regenachtige dag vandaag met veel wind bij een graad of 9. Morgen een enkele bui, maar dan is het met 5 graden wel wat frisser.